Mariette Krolmkers in het dorp Oranje weer terug te brengen tot 700. Ook moeten er zo snel mogelijk leegstaande overheidsgebouwen worden gebruikt voor opvang. Een motie van D66 daarover is aangenomen door de hele Kamer. Gisteren stuurde staatssecretaris Dijkhoff ondanks eerdere beloften... toch 100 extra asielzoekers naar Oranje bovenop de 700 die er al zijn. President Obama heeft Artsen zonder Grenzen telefonisch excuses aangeboden... voor het bombarderen van een kliniek in de Afghaanse stad Kunduz. Hij beloofde dat het Amerikaanse onderzoek naar de aanval... transparant, grondig en objectief zal zijn. Artsen zonder Grenzen is daar kritisch over. De organisatie wil een onafhankelijk internationaal onderzoek. Bij de aanval kwamen zaterdag twaalf artsen en tien patiënten van Artsen zonder Grenzen om het leven. De gemeente Utrecht wil een protestmars verbieden die de anti-islambeweging Pegida zondag wil houden. De beweging mag wel demonstreren, maar alleen op het Vredenburg. Een tegendemonstratie van de internationale socialisten komt op het Janskerkhof. Door de demonstraties op vaste locaties te houden hoopt Utrecht confrontaties tussen de demonstranten te voorkomen. Door wateroverlast in Geleen rijden er in elk geval tot na de ochtendspits geen treinen tussen Sittard en Maastricht. Door een gesprongen waterleiding zijn twee hoofdwegen in Geleen afgesloten en ligt het treinverkeer stil. Het water moet worden weggepompt. De NS heeft bussen ingezet. De ethische commissie van de FIFA beslist morgen of voorzitter Blatter wordt geschorst. De adviseurs van de ethische commissie willen dat Blatter zijn functie 90 dagen niet uit kan oefenen. Zwitserland is onlangs een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen Blatter. Die wordt verdacht van wanbestuur en fraude. Het weer in een groot deel van het land is het bewolkt met soms regen of motregen. De komende dag blijft het vaak bewolkt met soms lichte regen.